De onderzoekers infecteerden destijds honderden Guatemalteekse gevangenen, psychiatrische patiënten en weeskinderen met seksueel overdraagbare aandoeningen. De onderzoekers wilden kijken hoe de patiënten zouden reageren op penicilline. De eerste berichten over de praktijken kwamen vorig jaar aan het licht, waarna Obama een onderzoek gelastte. Een aantal van de Guatemalteken die die experimenten overleefden, heeft de Amerikaanse regering aangeklaagd.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 been healed vandaag in de zon, zon, zon Vroeg in de ochtend Mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Met aan de hand, hand, hand De liefde roept me 上好。 meisje dat ik ooit heb gezien, niets aan de hand. ZFM. ZFM. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. Certified quality, quality. the girl need and a cry for every day without apology. Without apology. But them the right way, that's my policy. Yeah, the ball outside Beyonce. Uh-huh. Now say, this, a dirty, yeah. Dirty, yeah. Dirty, yeah. Dirty, yeah. feel I think about you all the time I see you in my dreams You don't know that I'm Baby boy, not a day goes by Without my fantasy Come on girl, tell me what's the deal I think about you all the time I see you in my dreams You don't know that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 town in a your drop top girl, you know stop shop girl. Little more the dirty one, rock that world. It's a top top girl. Me and you together is a rock that girl. Drive down the town in a your drop top girl, you know stop shop girl. Little more the dirty one, rock that girl. Baby boy, you stay on my mind.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 I knew were my earth You didn't know all the ways I loved you No So you took a chance Made other plans But I bet you didn't think that they would come crashing down No where you can be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 confused with some other guy Not baby Bridges Now it's your turn your turn Go on and just Go on and just Baby, go on and just Damage is done, so I guess I'm believing. Oh, yeah. Damage is done, so I guess I be leaving. Oh, yeah. Damage is done, so I guess I be leaving. Oh, yeah. damage is done, so I guess I be leaving. Don't have to say what you did. I already know. I already know. Uh, no chance. You and me. Tell me